Ewald de Jong met het NOS-journaal. Zeker zes problemen gekregen. Sommigen werden plotseling doof of kregen last van evenwichtstoornissen, hoofdpijn en misselijkheid. Ook een Canadees en gezinsleden van de Amerikanen werden ziek. Amerikaanse media zeiden dat de symptomen het gevolg waren van een akoestische aanval met een soort geluidskanon. Maar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn daar geen aanwijzingen voor gevonden. De autoriteiten op Cuba werken mee aan het onderzoek naar de oorzaak van de klachten. In Brazilië is een veerboot gekapseist nadat hij op een rif was gelopen. Dat gebeurde in de deelstaat Bahia. Het schip had 129 mensen aan boord. Zeker 22 opvarenden zijn omgekomen. De rest is waarschijnlijk gered. Het is de tweede scheepsramp in Brazilië in een week. Dinsdag sloeg in de deelstaat Para een boot om met, naar nou nu blijkt, 49 mensen aan boord. Zeker 21 opvarenden kwamen om het leven. Venezuela is een Colombiaanse tv-zender van de kabel gehaald. Volgens president Maduro verspreiden buitenlandse media, waaronder die tv-zender, valse informatie. Dat gebeurt volgens Maduro als voorbereiding op een Amerikaanse invasie. Eerder al werd in Venezuela de doorgifte van andere buitenlandse tv-zenders verboden... en kregen kritische binnenlandse tv-zenders geen vergunning meer. Ajax en FC Utrecht zijn uitgeschakeld voor de groepsfase van de Europa League. Ajax verloor in Noorwegen met 3-2 van Rosenborg, dat in Amsterdam al met 1-0 had gewonnen. Utrecht verloor in Sint-Petersburg in de verlenging met 2-0 van Zenit. Eerder werd ook PSV al uitgeschakeld. Van de Nederlandse clubs doet alleen bekerwinnaar Vitesse mee in de groepsfase van de Europa League. Het weer vrijwel overal droog met vannacht opklaringen en kans op mistbanken bij 10 tot 14 graden. Overdag rustig zomerweer met een middagtemperatuur tussen 22 en 25 graden.